Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Toulouse is de verdachte steeds niet opgepakt. De politie heeft zijn huis nu ruim 24 uur lang omsingeld... en aan het einde van de avond zijn er drie explosies geweest bij de woning van de verdachte. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren die bedoeld... om de 23-jarige Mohamed Merah te intimideren. Door de explosies is de deur uit de woning weggeblazen. Een paar uur geleden waren er nog meer explosies en schoten te horen, maar Mera weigert zich over te geven. Hij heeft bekend dat hij bij drie aanslagen in de regio van Toulouse drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. Na een klopjacht van zeven jaar heeft Australische politie de meest gezochte man van het land opgepakt. De van moord verdachte survival expert sloeg in 2005 op de vlucht toen hij met twee moorden in verband werd gebracht, onder meer op zijn nicht. Hij wist de politie jarenlang voor te blijven door zich te verschuilen in de wildernis. Ook bivakkeerde hij enige tijd in een dierentuin waar hij fruit en vlees van de dieren opat. De politie was een paar keer dichtbij, maar wist hem nooit te arresteren. Na een tip ging de politie nu naar een hutje op, de, op een berg ten noorden van Sydney, waar hij werd opgepakt. Het tijdschrift Nieuwe Revue moet op zoek naar een nieuwe hoofdredactie. De huidige twee hoofdredacteuren gaan iets anders doen. Gert-Jaap Hoekman wordt adjunct hoofdredacteur van Nu.nl en volgens de journalistensite Villa Media vindt de andere hoofdredacteur Willem Uilenbroek het na zeven jaar bij Nieuwe Revue tijd voor iets anders. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. PSV zit in de finale van de strijd om de KNVB-beker. De Eindhovenaren versloegen Herenveen gisteren met 3-1. In de finale ontmoet PSV de winnaar van het duel van vandaag tussen AZ en Heracles. Het weer, het is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag volop zon en gemiddeld 17 graden.